Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump wil dat China een eind maakt aan de importheffingen op Amerikaanse landbouwproducten. Zelf komt hij de Chinezen tegemoet door een geplande verhoging van de Amerikaanse tarieven niet door te laten gaan. Vorig jaar brak een handelsoorlog los tussen beide grootmachten nadat Trump importheffingen had ingevoerd op Chinese goederen. Hij vond dat de Chinezen zich schuldig maakten aan oneerlijke concurrentie en diefstal van Amerikaanse technologie. China reageerde daarop met vergelijkbare maatregelen. Sinds december praten beide landen over een oplossing voor het conflict. Dagblad De Limburger ontkent dat een journalist stiekem een besloten raadsvergadering in Kerkrade heeft afgeluisterd. Volgens de gemeente verstopte de journalist zich achter een pilaar om de raadzaal te kunnen afluisteren. Zo lekte donderdag uit dat de Heerlandse burgemeester Kreewinkel had gesolliciteerd in Kerkrade. Dat was opmerkelijk, omdat Heerle juist die dag had bekendgemaakt dat Kreewinkel na een jaar zorgverlof weer aan het, aan het werk zou gaan. Kreewinkel diende daarop zijn ontslag in. De gemeente Kerkrade heeft aangifte gedaan tegen de krant vanwege het lek. Er is vannacht geen vliegverkeer mogelijk boven België omdat er te weinig luchtverkeersleiders zijn. Doordat er op het laatste moment veel ziekmeldingen waren, konden de nachtdiensten niet worden ingevuld. Tot zes uur kunnen er geen vliegtuigen landen of vertrekken in het land. Vooral het vrachtverkeer wordt getroffen. 10 tot 15 vluchten blijven aan de grond staan. Inkomende vrachtvliegtuigen moeten uitwijken naar luchthavens in het buitenland. De NAM wil in Drenthe meer gas gaan winnen. Het bedrijf wil daarvoor 13 kleine gasvelden intensiever gaan benutten. Onder meer omdat de productie in Groningen wordt afgebouwd. Het bedrijf zegt dat het in Drenthe gaat om kleine hoeveelheden gas... en dat het plan alleen doorgaat als er draagvlak is in de regio. In Drenthe is veel verzet tegen de gaswinning. Het weer. Het is in vrijwel het hele land bewolkt. Vannacht koelt het af tot een graad of drie. De komende dag is er veel bewolking en vooral in de middag kan er wat regen vallen.